Renske van der Zalm met het NOS Journaal. In het noorden van Californië woedt momenteel een van de grootste natuurbranden in bijna 90 jaar. De zogenoemde Dixie Fire brak half juli uit en heeft in totaal nu ruim 400 huizen en bedrijfspanden in de Amerikaanse staat verwoest. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, vijf mensen worden vermist. Het afgebrande gebied is groter dan de provincie Utrecht. Zo'n 5000 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook Italië wordt geteisterd door natuurbranden. In de badplaats Campo Marino Lido zijn zeker 400 mensen geëvacueerd. Onder de evacuees zijn ook hotel- en campinggasten. De brandweer probeert met een blusvliegtuig en een helikopter het vuur te bestrijden. Eerder deze week werden er op een andere plek langs de Italiaanse kust... al meer dan 800 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Ook in Griekenland woeden natuurbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. Anthony Fauci, de belangrijkste corona-adviseur van de Amerikaanse regering... denkt dat volledige goedkeuring van coronavaccins... kan bijdragen aan de vaccinatiebereidheid van Amerikanen. Ongeveer de helft van de bevolking is nu volledig gevaccineerd. In sommige staten loopt het aantal patiënten in ziekenhuizen alweer op... als gevolg van de besmettelijke Delta-variant. Mogelijk keurt de Amerikaanse medicijnwaakhond FDE het Pfizer-vaccin binnen enkele weken volledig goed. En een nachtclub in Miami deelt gratis coronaprikken uit aan bezoekers. Hiermee willen ze jongeren overhalen om zich te laten vaccineren. Ook andere clubs proberen de vaccinatiegraad op te krikken. Gevaccineerde feestgangers mogen bijvoorbeeld gratis naar binnen... en medewerkers krijgen 200 dollar als ze zich laten prikken. Het aantal besmettingen in Florida loopt weer op. Volgens een arts daar worden er nu vooral veel ongevaccineerde jongeren ziek door de Delta-variant. Het weer vanochtend op veel plekken regen. In de middag klaart het op. Alleen in het zuidoosten kans op pittige buien met hagel en onweer.